uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Nederlanders die vanwege het coronavirus weg willen uit de Chinese stad Wuhan... komen waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag met een Frans vliegtuig naar Europa. Eenmaal in Nederland moeten de 18 mensen uit voorzorg twee weken in afzondering. Als hun huis niet geschikt is, dan gaan ze op een andere plek in quarantaine. De VS en Japan hebben vanwege het coronavirus voor heel China een negatief reisadvies afgegeven. Rusland heeft de grens met China gesloten. En verder vliegen veel landen voorlopig niet meer op China. Ook bij ING moeten rijke klanten gaan betalen voor hun spaargeld. Bij een tegoed van een miljoen euro of meer... gaat daarvoor een negatieve rente van een half procent gelden. Eerder deed ABN AMRO dat al. Het nieuwe ING-tarief gaat in juli in voor particulieren en in april al voor zakelijke klanten. Voor een saldo tot 100.000 euro blijft de rente voor particulieren bij ING gelijk. Te weten plus 0,01 procent. Er is woensdag geen optocht van trekkers naar Den Haag. Daar wordt van afgezien omdat organisator Farmers Defence Force... wil wachten op nieuwe cijfers over stikstof van het RIVM. Die worden op 20 februari gepubliceerd. Woensdag is er overleg tussen minister Schouten, premier Rutte en het Landbouwcollectief... waarin naast gevestigde belangenorganisaties als LTO... ook de protestgroepen Agractie en Farmers Defence Force zitten. Ook vandaag zijn er duizenden leraren op de been voor de tweede dag van de onderwijsstaking. Op meerdere plekken zijn er manifestaties. Zo zijn protesterende leraren in Den Bosch in een optocht van het station naar de binnenstad gelopen. En ook in Utrecht, Rotterdam en Deventer zijn er vandaag bijeenkomsten. De leraren vragen om minder werkdruk en structureel meer geld voor het onderwijs. Minister Slop zegt dat dat geld er niet is. Het weer. Het is bewolkt en regenachtig. Het wordt 10 of 11 graden. Ook morgen begint regenachtig. Later kan de zon doorbreken. En het blijft met 11 graden erg zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp 20 minuten vertraging voor knooppunt De Hoek. De rijbaan is dicht voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan omrijden via Battenverdorp over de A9 en de A4.